Het NOS-journaal. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan een interim-president. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen hebben aangekondigd dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Als dat is gebeurd, moeten er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. Ook willen de koepplegers amnestie. De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen... Het akkoord kwam kort nadat diezelfde Tuareg-rebellen het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deed gisteren een dringend beroep op zo'n 60 Nederlanders in Mali om het land te verlaten. In Erika in Drenthe is de openbare bibliotheek door brand verwoest. Hulpverleners ontruimden uit voorzorg een aantal seniorenwoningen bij de bibliotheek. De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij familie of in een hotel. Later vandaag kunnen ze naar huis. De brandweer had het vuur rond twee uur onder controle. Het is nog niet bekend waardoor de brand in het Drentse plaatsje is veroorzaakt. VN-chef Ban Ki-moon wil dat het regime in Syrië meteen stopt met het geweld tegen onschuldige burgers. Ban wijst president Assad erop dat het bewind heeft beloofd geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte steden. Dat is een van de afspraken uit het vredesplan van VN-bemiddelaar Kofi Annan, waarmee Syrië akkoord is gegaan. Ook is afgesproken dat dinsdag een wapenstilstand ingaat. Ban zegt dat die deadline geen excuus is voor de escalatie van het geweld van de afgelopen dagen. Uit Syrië komen berichten van oppositiegroepen dat er gisteren ruim 50 doden zijn gevallen.